ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het hele weekend zijn Israël en Iran doorgegaan met raketten op elkaar afvuren. Iran heeft gezegd dat er geen staakt het vuren aankomt zolang Israël blijft aanvallen. Israël zou dit weekend een plan en de mogelijkheid hebben gehad... om de hoogste leider van Iran te liquideren. Maar dat is geblokkeerd door Amerika, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Trump heeft dat gevetood, heeft dat echt tegengehouden. Ja, dat zegt natuurlijk heel veel over de relatie tussen die twee landen. Israël die aan de ene kant zelfstandig opereert... maar toch aan de andere kant Amerika wel op de hoogte houdt. En uiteindelijk natuurlijk heel erg afhankelijk is van Amerika. Bijvoorbeeld voor het leveren van wapens. De grootste bommen die nodig zijn om nucleaire spots in Iran te bombarderen... heeft Israël helemaal niet zelf. Het protest tegen het kabinetsbeleid over Gaza gisteren... was een van de grootste demonstraties van de eeuw in ons land. Volgens de organisatie waren er zo'n 150.000 mensen. Deze vrouw vertelt waarom zij er ook bij was. Omdat er nog steeds super veel mensen doodgaan in Gaza. En ik me kapot schaam dat ik er als Nederlander mee de te gaan ben. Dus dit is het minste wat ik kan doen, denk ik. Want er gaan kinderen dood, er gaan onnodig mensen dood. En het is gewoon te veel geworden. Demissionair premier Schoof heeft ook gereageerd. Hij zegt dat het kabinet hetzelfde doel heeft als de demonstranten... zo snel mogelijk een eind maken aan het leed in Gaza. In Zeeland was gisteravond een brand bij een recyclingbedrijf in Westdorpen. De brandweer was de hele nacht bezig met nablussen van de bergafval. Er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. En Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Canada. Hij eindigde achter George Russell, die vanaf pole position startte. Tegen Viaplay zegt Verstappen dat dit het hoogst haalbare was. Ik kon totaal niet aanvallen. Het was gewoon meer corrigeren, proberen niet te veel forceren. Ehm, ja, en eh, meer naar achteruit kijk, eh, spiegel kijken. Ja, je zag Russell soms wel eh, zijn achtervleugel, maar je kon niet aanvallen. Nee, totaal niet. Geen kans. Er was ook nog een opvallend moment. Lando Norris van McLaren viel uit toen hij tegen de muur reed... terwijl hij zijn teamgenoot probeerde in te halen. Het weer nog veel zon met in het noorden en oosten wat stapelwolken en kans op een buitje. In de rest van het land blijft het vandaag droog bij max 20 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Twee kilometer file op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Knopende de Hoek en de Schipholtunnel...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 Tientallen mensen raakten gewond. Of Israël vannacht ook weer Iran heeft aangevallen, is niet bekend. In de VS is de man opgepakt. Die wordt verdacht van moordaanslagen op twee democratische politici. Afgelopen zaterdag in de staat Minnesota. Daarbij werden een parlementariër en haar man doodgeschoten. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan Groenland. Hij zei dat Frankrijk en de EU solidair zijn met het eiland. De Amerikaanse president Trump heeft meermaals gezegd dat hij Groenland wil inlijven. Het weer. Zonnig en droog bij 20 tot 25 graden.